Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Maarten van der Weijden die de lange afstandszwemmer aandoet op zijn 200 kilometer lange zwemtocht. Van der Weijden loopt ongeveer een half uur achter op schema. Hij begon gistermorgen aan zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Zijn volgende stempel haalt hij in Workum, waar hij waarschijnlijk rond 5 uur vanmorgen aankomt. Maandagavond moet de Elsteden zwemtocht volbracht zijn. In een Braziliaanse grensplaats hebben bewoners honderden vluchtelingen van het nabijgelegen Venezuela teruggejaagd naar hun eigen land. Aanleiding was de gewelddadige overval van een lokale winkelier. Vier Venezolaanse vluchtelingen zouden de daders zijn. De Brazilianen bekogelden daarop migranten met stenen en staken hun bezittingen in brand. Vanwege de politieke en economische crisis in Venezuela zijn de afgelopen jaren tienduizenden inwoners naar Brazilië gevlucht. Dat land heeft inmiddels de grens voor Venezolaanse migranten gesloten. De aanslagpleger in het centrum van Londen van afgelopen dinsdag moet morgen voor de rechter verschijnen. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten en mensen in het publiek. De 29-jarige Brit van Soedanese afkomst reed met zijn auto in op voorbijgangers in de buurt van het parlement. Drie mensen raakten gewond. In de Eredivisie heeft PSV afgelopen avond op de valreep gewonnen van Fortuna. In Sittard werd het 2-1. Het tweede doelpunt van de Eindhovenaren viel in de 91ste minuut. Heracles ADO eindigde in 4-2. Eerder op de avond won Ajax met veel moeite van VVV. In Venlo werd het 1-0. NAC de Graafschap eindigde in 3-0. Het weer vannacht is er veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. In een opklaring kan een mistbank ontstaan.